Dat betekent dat we honderden plekken eh, in het land, in sporthallen en op allerlei andere manieren moeten realiseren. Dure oplossingen, cruiseboten, hotels, om alle mensen die nu in Ter Apel te veel zijn op te kunnen nemen. Nu blijven veel mensen die definitief hier mogen blijven vastzitten in een AZC... omdat er geen huis voor ze is. Rijkswaterstaat is nog uren bezig met het opruimen van houtkorrels op de A16. Vanochtend knalde onder Breda een vrachtwagen met van die korrels tegen de vangrail. Daarna kantelde die. De schade is groot en het opruimen gaat tot 4 uur smiddags duren, denkt Rijkswaterstaat. De chauffeur is met de schrik vrijgekomen. Het Nederlandse supermarktbedrijf Spar heeft de licentie van Spar-winkels in Iran ingetrokken. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat de Iraanse tak werd gebruikt om sancties tegen het Iraanse regime te omzeilen. De winkels werden gebruikt om laptops, telefoons en computerservers vanuit Europa naar Iran te sturen. En dat is verboden. Ook werden er via de Spar visa geregeld voor zogenaamde supermarktmedewerkers. In werkelijkheid waren dat mensen van het Iraanse regime. En in Kampen in Overijssel is al meer dan een maand non-stop een kerkdienst bezig voor een gezin uit Oezbekistan. De familie mag hier niet blijven en moet dus terug. Maar de vier kinderen van het gezin kennen Oezbekistan helemaal niet. Daarom gingen ze naar de kerk en die kwam met een truc. 24-7 wordt er een kerkdienst gaande gehouden. Want op dat moment kan de politie niet invallen in een kerk... omdat er uh, nou, vrijheid van godsdienst is. Dan eh, zijn er eh, minimaal drie mensen aanwezig. Maar soms zijn er ook 50 of 100 of 200. Dat verschilt heel erg van moment tot moment. En al die tijd moet het gezin dus ook in de kerk blijven. Ze hebben een eigen ruimte gekregen waar ze kunnen slapen en douchen. De kerk in Kampen weet nog niet hoe lang ze het kunnen volhouden... maar wil er voorlopig nog mee doorgaan.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 But you make everything alright when you hold and you squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. I'll place within my heart Never been so close to you And if you want me to Hang around and I'll never let go I'll give you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me If it should all come true, I would give my heart to you. To keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are what I want and you are all I need. me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright When you hold and you squeeze me tight I'll do anything for you You'll do anything for me I'll do anything for you Keep on telling me, keep on using me body, oh baby.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 Met twee huizen in elke gemeente kunnen in totaal zo'n 1300 statushouders doorstromen, is het idee. De Amerikaanse president Biden heeft de straf van 37 ter dood veroordeelden omgezet in levenslang. Het zijn mensen die door een federale rechtbank zijn veroordeeld. De maatregel kan niet worden teruggedraaid door aankomend president Trump. In Frankrijk is een moment van stilte gehouden voor de slachtoffers op Mayotte. Die Franse eilandengroep in de Indische Oceaan werd vorige week getroffen door een orkaan. Het weer, buien, maar tussendoor ook zon. Het is 6 tot 8 graden. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. Please don't stop the music Please don't stop the music. waitress in a cocktail partner up in crime, Soaking up my mind, filling up my glass. I'm gone at last, come on.